Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Over een uur begint in Las debat tussen Donald Trump en Hillary Clinton. De twee presidentskandidaten gaan anderhalf uur lang met elkaar in gesprek... over onderwerpen als immigratie en economie... maar ook over of beiden relatief oude kandidaten gezond genoeg zijn voor het presidentschap. Het is vooral voor Trump belangrijk een goede indruk te maken in het debat. In de peilingen ligt hij sinds een paar weken flink achter op Clinton... onder meer door vrouwonvriendelijke uitspraken. Vanaf vanochtend zijn er voor automobilisten weer twee rijstroken beschikbaar op de Merwedebrug bij Gorkum, maar alleen richting Utrecht en alleen overdag. Het geldt nog niet in de zuidelijke richting van de A27. Richting Breda is er één rijstrook beschikbaar. En voor zwaar verkeer blijft de brug helemaal afgesloten, omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zitten. Er waren minder rijstroken beschikbaar vanwege politiecontroles op verkeer dat de brug niet over mag. Nu dat verkeer grotendeels omrijdt, hoeft de politie minder te controleren. Volgende maand wordt er een internationaal plan opgesteld voor een wapenstilstand in Oost-Oekraïne. Dat zei de Oekraïense president Poroshenko na gesprekken in Berlijn met Duitsland, Frankrijk en Rusland. De landen spraken daar over de naleving van de Minsk-akkoorden... waarin de Oekraïense regering en de pro-Russische rebellen in het oosten... eerder beloofden te stoppen met vechten. Daar is weinig van terechtgekomen. Sinds de rebellen in 2014 de macht grepen in delen van Oost-Oekraïne... zijn er bijna 10.000 mensen omgekomen. Voetbal PSV heeft in de Champions League de uitwedstrijd tegen Bayern München verloren. Het werd 4-1, onder meer door een kopbal van Arjen Robben. Luciano Narsing scoorde kort voor rust het enige Eindhovense doelpunt. Het weer vannacht trekken vanuit het noorden weer buien het land binnen.